Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De problemen op Schiphol gaan nog wel even duren, dat zegt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens hem zijn de problemen moeilijk om op korte termijn op te lossen. Al dagenlang is het chaos op de luchthaven. Door een personeelstekort en de meivakantie is het mega druk. Ook vandaag. wij eh, vertrekken gewoon lekker vier uur van tevoren. En eh, normaal natuurlijk anderhalf uur, eh, twee uurtjes. En nu lekker op tijd. Heb je iets meegenomen van huis om de tijd een beetje door te komen? Nee, ik had niet verwacht dat het zo lang zou gaan duren. Dus nee, niet echt nee. Ja, super lang. Echt bizarre rij. Ja, het verbaast me. Ik vind het gewoon idioot. Het lijkt wel veevervoer. Ook de komende week moeten reizigers nog rekening houden met lange wachtrijen. In Italië is het vanaf vandaag niet meer verplicht om in cafés en restaurants de coronapas te laten zien. Het is een van de laatste coronamaatregelen die vervalt in Italië. Mondkapjes blijven tot zeker half juni nog verplicht in het OV, bioscopen en concertzalen. Hoe lang kun je eten van de McDonald's bewaren? Nou, best lang, kwam een koppel uit de Amerikaanse staat Illinois achter tijdens het verbouwen van de badkamer. Achter een muur lag een zakje friet dat zeker 50 jaar oud is. Heel lekker zag het er ook niet meer uit. Het koppel wil het zakje bewaren of verkopen aan de hoogste bieder. En PSV heeft nog altijd kans op de landstitel. De Eindhovenaren wonnen met 4-2 van Willem II. Toch was PSV'er Cody Gakpo na afloop kritisch. Ik denk dat we vandaag heel slordig waren. Veel onnodig balverlies hebben geleden. Maar ja, uiteindelijk... Eh, was het enige wat telde de drie punten en die hebben we meegenomen. PSV staat nog altijd tweede, vier punten achter Ajax. Voor Willem II wordt de kans op degradatie steeds groter. Je trainer Kevin Hofland. Ik vind bij Vlagen, wij hebben volgens mij eh, de doelpunten ongeveer weggegeven. Ehm, nou goed, en dat weet je als je tegen PSV speelt. Dat is een eh, ploeg die uh, twee, drie niveautjes hoger speelt. Maar we hebben ons dapper geweerd, eh, vind ik. De Tilburgers staan samen met Sparta en Zwolle op een gedeelde laatste plaats. Er is nog meer gevoetbald. Go Ahead Eagles verloor thuis met 1-2 van Vitesse. En Heerenveen en Cambuur speelden met 3-3 gelijk. Het weer, het blijft de hele dag droog. Op veel plekken schijnt ook de zon. Het is zo'n 12 tot 16 graden. Morgen ook weer veel zon en iets warmer dan vandaag. 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file aan de zuidkant van de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en knooppunt Amstel 10 minuten vertraging. Komt daardoor een auto met pech waardoor de rechter rijstok is afgesloten.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 dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van ton. en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei wat ga je doen, want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is ze net echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Alle sta ik op En ben ik weg, doe ik alles op de pof Van met alle respect, dik altijd man En ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het noodweer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant. Leek zo perfect doordat ze zei, doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?